Sit van der Linde met het NOS-journaal. Binnen de Wereldgezondheidsorganisatie is sprake van machtsmisbruik en racisme. Volgens NRC zijn de problemen het grootst bij het WHO-regiokantoor in de Filipijnen. Daar spreken medewerkers van nepotisme en racisme door een regiodirecteur. De problemen zouden een effectieve bestrijding van de coronacrisis in de weg staan. De WHO zegt op de hoogte te zijn en passende stappen te nemen. Wat die zijn is niet duidelijk. De Verenigde Staten halen familieleden van ambassadepersoneel weg uit Kiev. Ook andere Amerikanen in Oekraïne wordt geadviseerd om te vertrekken vanwege de dreiging van een Russische militaire actie. De VS benadrukt dat de ambassade in Kiev gewoon open blijft en dat het land onverminderd achter Oekraïne staat. Voor Amerikanen geldt een negatief reisadvies voor Rusland. Zij kunnen volgens de VS te maken krijgen met intimidaties in Rusland vanwege de opgelopen spanningen. Schoolsluitingen hebben wereldwijd tot grote leerachterstanden geleid, zegt UNICEF. Vooral in landen met lagere inkomens kregen leerlingen achterstanden en mentale problemen. Door schoolsluitingen valt voor miljoenen kinderen hun enige fatsoenlijke dagelijkse maaltijd weg. En bovendien krijgen ze thuis te maken met huiselijk geweld of kinderarbeid. UNICEF vindt dat scholen zo snel mogelijk weer open moeten. De achterstanden zijn volgens de organisatie alleen in te halen met intensieve begeleiding. Op de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven is een auto met hoge snelheid gecrashed tijdens een achtervolging door de politie. Agenten hadden de achtervolging ingezet na een melding van een bedreiging met vuurwapen. In het voertuig vonden agenten een nepwapen. De bestuurder is opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is even afgesloten geweest voor onderzoek. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht en licht vriezen.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 Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 Je suis pas tout seul à être tout seul Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais combien on est Beaucoup Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.